Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op protest bij de Universiteit van Amsterdam om de samenwerking met Israëlische universiteiten te stoppen... zijn honderden demonstranten afgekomen. De demonstratie is op het Eiland in het centrum van Amsterdam. En de UvA heeft uit voorzorg de hoofdingang van de campus afgesloten... omdat het bij iedere acties uit de hand liep. En ook het pand zelf werd bezit. Tot nu toe gaat het er relatief rustig aan toe. Er wordt getrommeld en gezongen, maar de politie houdt wel een oogje in het cel. Drie mannen uit Maasluis worden verdacht van het illegaal handelen in professioneel vuurwerk. Na een anonieme tip ontdekte de politie in twee schuren in totaal 8000 nitraten. En die zijn in beslag genomen en vernietigd. De drie mannen van 17, 19 en 40 zitten niet vast en ze worden later verhoord. Bij de scheepvaartpolitie in Zeebrugge, net over de grens in België... is 24.000 euro verdwenen uit een kluis. De politie gaat uit van diefstal en denkt dat een van de eigen 130 medewerkers... er misschien iets mee te maken heeft. Die kluis staat in een beveiligde omgeving. Eh, daar kan je alleen maar binnen met een politiebadge en met een code. Dus het zou zeker kunnen dat een van onze eigen mensen daarbij betrokken is. En als dat het geval is, dan is dat natuurlijk een regelrechte schande. Ja, ook voor alle andere mensen die daar werken. Hè. Ja, dat geld kwam van zeevaarders die in de Belgische haven een visum moeten kopen. En dat moet contant worden afgerekend. En bondscoach Ronald Koeman is niet geraakt door de woorden van Steven Bergwijn in De Telegraaf. De aanvaller haalde uit nadat Koeman zijn transfer naar Saoedi-Arabië geen sportieve keuze noemde. En stelde dat hij door die transfer niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal. Bergwijn zegt dat hij niet meer onder Koeman wil spelen in Oranje. En hij wilde dat de bondscoach hem even had gebeld. Koeman ziet het juist andersom. Er bellen mij ook heel veel spelers die eh, met transfers bezig zijn, die een stap willen maken, zoals Erik C, zoals De Licht. En in het verleden nog vele andere spelers die, die mij dan bellen eh, over de keuze die ze gaan maken, wat ik daarvan vind. Dus uh, contact vind ik altijd plaatsvinden. Dat vindt plaats van, van twee kanten. Het weer dan nog. De rest van de middag en avond kans op het buien. Soms ook met onweer. Maar tot die tijd is het vooral op de meeste plekken droog.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 Maar er lag ook een modderspoor op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daardoor staat het daar ook nog behoorlijk vast. Vanaf Haarlem tot Amstelveen nu nog een uur vertraging. Maar de vertraging neemt daar inmiddels wel af. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend het Nieuwe Meer heb je een half uur vertraging. Bij de afsluitdijk op de A7 vanaf Wieringerwerf tot Den Oever 40 minuten vertraging. Verder op de N99 Den Helder Den Oever voor de aansluiting met de A7. 20 minuten tijdverlies. Op de N232 Haarlem-Amstelveen voor de aansluiting met de N231 ook ruim een half uur oponthoud.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 Weet dat ik dit moment nooit meer vergeten zal. ZFM. I'm well established. I ain't trying to lead you on. just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available.